om te protesteren tegen de plannen van president Sarkozy... om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62 jaar. Verspreid over het land waren er zo'n 230 demonstraties. De grootste was in Parijs. Volgens de autoriteiten deden er zo'n 900.000 mensen aan mee. De vakbonden schatten het aantal deelnemers op 2,9 miljoen. De vorige twee demonstraties vonden plaats op doordeweekse dagen. Bij het laatste protest gingen bijna 1 miljoen mensen de straat op. Een kabinet met gedoogsteun van de PVV is weer een stap dichterbij gekomen. Op het CDA-congres stemde gistermiddag ruim twee derde van de ruim 4000 aanwezigen voor. Dinsdag geeft de CDA-fractie een definitief oordeel. De Kamerleden Ferrier en Koppejan, die tegen samenwerking zijn... willen nog niet vooruitlopen op hun eindoordeel. In heel Nederland hebben vogelliefhebbers gisteren meegedaan aan de Euro Birdwatch 2010. De spreeuw bleek het meest voor te komen. Meer dan 100 vogelwerkgroepen noteerden ruim 50.000 exemplaren. Tweede werd de kievit, waarvan ruim 33.000 exemplaren zijn waargenomen. Opvallende nieuwkomer in de top 10 is de zanglijster. Vorig jaar werden er ruim 800 geteld, dit jaar ruim 18.000. De vogeltellers noteerden ook meer dan 6.000 boerenzwaluwen... Dat is volgens de vogelbescherming bijzonder voor de tijd van het jaar... omdat de meeste zwaluwen al naar het zuiden zijn getrokken. De Euro Birdwatch wordt elke twee jaar gehouden in 30 Europese landen. Tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht heeft choreograaf Christina de Châtel een Gouden Zwaan gekregen. Deze dansprijs is ingesteld door de Vereniging van Schouwburg-directeuren. Volgens de jury is de Châtel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de moderne dans. De Gouden Zwaan wordt incidenteel uitgereikt aan dansers of choreografen die een belangwekkende prestatie hebben geleverd.